De afkondiging is eenzijdig, rebellenleider Machar was niet bij het overleg. De buurlanden vragen hem om vergelijkbare stappen te zetten. De gevechten in Zuid-Soedan braken uit in april, sindsdien zijn honderden doden gevallen. Ten noorden van Damascus heeft het Syrische leger zeker 60 rebellen gedood. De rebellen werden in een berggebied in een hinderlaag gelokt, zegt een mensenrechtenorganisatie. Met de aanval gaat het leger van president Assad door met het offensief tegen de rebellen. Eerder deze week werd de luchtmacht ingezet in Aleppo. Toen kwamen honderden mensen om het leven. De rechtbank heeft twee mannen geen straf opgelegd voor een schietpartij in een volcafé in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie had zeven jaar geëist. Volgens de uitspraak handelden de twee daders in april uit noodweer. De uitspraak is opmerkelijk, omdat het volgens de rechtbank een kwestie van geluk was dat er geen doden zijn gevallen in het café. De twee mannen worden nu alleen gestraft voor vuurwapenbezit. De een krijgt een half jaar, de ander drie maanden. Het liep dit jaar storm in de Nederlandse musea. Voor verschillende musea was het een recordjaar, onder meer door heropeningen en door de troonswisseling. Koploper is het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat ging in april na een lange verbouwing weer open en kreeg 2 miljoen bezoekers. Ook het Bonnefantenmuseum in Maastricht en het Drents Museum in Assen zagen bezoekersaantallen flink stijgen. Het Stedelijk Museum in Amsterdam brak met 700.000 bezoekers het eigen record. Het ging in september vorig jaar weer open. Het weer, de wind neemt af, het blijft wel bewolkt en regenachtig... en ook vannacht en morgenochtend veel regen. Morgenmiddag opklaringen en dan wordt het een graad of acht. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens wordt gecontroleerd, simpelweg dat ze vooraf niet bekendgemaakt worden. Tot zover de verkeersinformatie.